Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Vlaamse regering heeft na een lange dag van onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Afgesproken is dat de overheid voorlopig geen landbouwgronden aankoopt... en dat vergunningaanvragen voor boeren eenvoudiger worden. Op het punt van stikstof zijn geen toezeggingen gedaan. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Ze werden havens en grensovergangen geblokkeerd. Nu er een akkoord is, roept de Vlaamse minister-president Jan Bon de boeren op om met hun acties te stoppen. Een man die vorig jaar april voor de wedstrijd Feyenoord-Ajax antisemitische leuzen riep... heeft een taakstraf van 90 uur gekregen. Hij is veroordeeld voor opruiing en groepsbelediging. De man van 60 was bij de Kuip op een podium geklommen... en riep Hamas-leuzen door de microfoon... waarna tientallen supporters begonnen mee te doen. Beelden daarvan verschenen online. De KVB had de man al een landelijk stadionverbod van 10 jaar gegeven. De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 4% meer omgezet dan in de periode, periode in 2022. Voor het eerst in langere tijd wisten veel winkels iets meer artikelen te verkopen. In de anderhalf jaar daarvoor groeide hun omzet alleen maar doordat de prijzen stegen. Vooral kledingzaken en drogisterijen verkochten meer artikelen. Winkels die het moeilijk hebben zijn onder meer de elektronicazaken en doe-het-zelf winkels. Op de weken afstanden in Calgary heeft Patrick Roest zijn wereldtitel op de 5000 meter met succes verdedigd. Net als vorig jaar in Heerenveen was Roest net wat sneller dan zijn grote rivaal, de Italiaan Giotto. Eerder op de dag veroverde Irene Schouten voor het eerst de wereldtitel op de 3000 meter. Het weer. Vannacht overwegend droog en zacht, met minima tussen 9 en 12 graden.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 They're looking for a little romance. Give out half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind lady Never seen you shine so bright.